Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donny M. moet 25 jaar de gevangenis in. Ook moet hij zich laten behandelen in een tbs-kliniek... voor het ontvoeren, aanranden en vermoorden van Gino. Dat jongetje van 9 verdween 2,5 jaar geleden uit een speeltuin in Kerkrade... en werd later dood teruggevonden. Tijdens de zaak draaide het vooral om de vraag of het doodslag was of moord. Het werd dat laatste dus, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. De rechtbank zegt erover dat laatste ja, het was moord. En dat wordt onder meer eh, beargumenteerd, die, die keuze van de rechters... door het feit dat de verdachte, de dader nu, uh, eh, Donny... heeft opgezocht op zijn telefoon bijvoorbeeld... hoe je iemand kon verstikken met een kussen. Dat heeft hij gedaan. En bijvoorbeeld dat hij ook in de badkamer waar dat gebeurd is... een bluetooth speaker heeft aangezet om het eh, eh, geluid voor de buren te verminderen, om dat te maskeren. Donny M. heeft eerder al toegegeven dat hij inderdaad achter de ontvoering en dood van Gino zat. Libanezen gaan massaal terug naar het zuiden van hun land. Op de wegen daar naartoe staan lange files met volgeladen auto's. Sinds vannacht geldt er een staakt het vuren... en vallen Israël en Hezbollah elkaar niet meer aan. Daarom grepen mensen die gevlucht zijn hun kans om terug naar hun huis te gaan. En mensen die hun huis verwarmen met een warmtepomp... hebben moeite met het onderhoud van die dingen. Het is niet duidelijk waar ze moeten zijn voor advies... en er zijn ook te weinig monteurs. De Vereniging van Huizenbezitters kreeg in een maand tijd... bijna 2000 klachten binnen. En het is weer een mega drukke tijd voor bakkers. Met Sinterklaas voor de deur moeten er een hoop kruidnoten, banketstaven en andere lekkere dingen worden gemaakt dit is een hele ja, een mooie drukke periode, een gezellige periode. Ik ben nu eh, ja, bezig met Sinterklaas eh, pakketjes. Het is druk, het is heftig, maar wel eh, heel gezellig. En het personeel vindt het allemaal ook ja, heel mooi. En na Sinterklaas staat kerst natuurlijk op de planning. En dan zijn bakkers natuurlijk vooral bezig met oliebollen, appelbeignets en kerstkransjes. Het weer nog. Let op als je vanmiddag naar buiten gaat, want het gaat flink stormen. In het noorden geldt daarom vanavond code oranje. En ook voor die tijd is het grijs en valt er veel regen.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 Veel luisterplezier. Captain Jack. Ayo, oh, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Run into the railroad track. Run along with Captain Jack. goedemiddag luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met Captain Jack. En ik ga door met Saskia en Serge. Honey, I'm feeling loved for you. Is Vrouwencafé. Een plek waar alle vrouwen, mama's en van allerlei culturen bij elkaar komen... nadat zij hun kinderen naar school hebben gebracht. Lekker je dag beginnen met een kop warme koffie... en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken we koffie en bij warme dagen doen we koffie to go... terwijl we kletsen wandelen door de duinen. Een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen, lekker klagen over alles en nog wat, want je hart luchten is waar het uiteindelijk om draait. Tot slot willen we eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen die ons informatie komt geven over veel voorkomende hulpvraag. En dat is elke vrijdag van 10 tot 12 uur. U kunt u aanmelden bij Vivan Popol 06 3404 5202. 06 34 04 5202. Kim Wild, Kids in America. Een Spaanse groet, letterlijk Ga met God, is een Belgische popgroep opgericht in 1986. Begin jaren 90 had de groep enkele grote internationale hits. Na een succesvolle samenwerking van Dani Klein en Willy Lambrecht in de band Arbeid Adelt werd in 1986 samen met contrabassist Dirk Schoofs Vaya Condios opgericht omdat hun hart bij de jazz, opera en zigeunermuziek lag... en het met genre was dat in Brussel nauwelijks bekendheid genoot. In 1991 ging de duo Dani Klein en Dick Schoofs uit elkaar. Dick Schoofs verliet de groep en Faya Condios ging verder als een eenvrouwsband. In 1992 verscheen het derde album Time Flies... Vaya Condiers verkocht in totaal meer dan 7 miljoen albums en meer dan 3 miljoen singles. Hier zijn Viacom deals met achtereenvolgens Lonely Feelings, Don't Break My Heart en What's a Woman. Veel plezier. when you're you've given If you try to understand me, would you crucify or damn me?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 We wandelen één uur onder begeleiding van Jacqueline Nieuwenhuis. Jacqueline neemt u mee in haar vertellingen over de wereld van dier, boom, plant en mens. Stokken en verrekijkers mogen mee. Goede schoenen, dat is wel een must. Bij weer of geen weer, het gaat gewoon door. Ook wanneer denderen door de duinen niet meer gepland staat... loopt de groep elke dinsdagmorgen met elkaar. De korting met de Zandvoortpas 25% op de cursusprijs. Locatie de Amsterdamse waterleidingduinen. En het is van 10.30 uur tot 11.30 Elke dinsdag.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 Gezellig samen koffie of thee drinken in de ochtend en daarna samen lunchen met verse zelfgemaakte soep met broodjes. Iedereen mag aanschuiven. Kom eens sfeerproeven en blijf gezellig hangen. En het is gratis. Elke dinsdag, aanmelden is niet nodig. En het is van 10 tot 12 uur is er koffie en thee. En lunchen met soep is van 12 tot half 2. De deelname op elk moment mogelijk. En het is pluspunt Zandvoort Noord. The Four Tops, Don't Walk Away. remember, remember, remember, remember, remember Coldplay is een Britse rockband die in 1996 in Londen werd gevormd. De leden zijn zanger Chris Martin, gitarist John Buckland, drummer Will Champion en bassist Kay Berryman. In het begin werd Coldplay vergeleken met andere artiesten en bands, waaronder Radiohead, U2 en Travis. Ik heb gekozen voor Coldplay met Fix You. When you try your best but you don't succeed When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Dit was Tavares met Heaven Must Be Mission an Angel. Biljarten. In de algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens openingstijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Loop gewoon eens binnen of reserveer de tafel 5740330. 5740330. 3, 3, 0. En de eerste zondag van de maand kun je tussen 11 en 3 uur s middags op afspraak komen biljarten en of tafeltennissen.